Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse vrouwen krijgen weer op iets latere leeftijd hun eerste kind. Bij gemiddeld 30,1 jaar kon in 2019 de ooievaar op het raam worden geplakt. Dat is ruim een maand later dan het jaar ervoor, blijkt het onderzoek. Nederlandse vrouwen zitten boven het gemiddelde van de Europese Unie. In Bulgarije zijn moeders met gemiddeld 26 jaar het jongst. In Italië het oudst, ruim 31 jaar. Nederland zou het WK voetbal in Qatar volgend jaar moeten boycotten... vinden de lijsttrekkers van de ChristenUnie en D66. Bij de bouw van stadions in Qatar zijn tot nu toe al meer dan 6000 arbeiders omgekomen. Eh, als ik het cru mag zeggen, dat is echt... Eh, op, WK onwaardig. Ja, maar het is met bloed gebouwd. We, we dansen straks op, op, op graven van 6500 mensen die in de hoop dat ze een beter leven zouden krijgen... daar zijn gaan werken en daar de dood hebben gevonden. Ik vind het echt hart breekt. Los van het WK ging het ook nog over de basisbeurs en oplossingen voor het klimaatprobleem. Je kunt het terugkijken op nos.nl. Vanavond komen Thierry Baudet van Forum voor Democratie en Farid Azarkan van Denk langs in het verkiezingsprogramma. Geen vlekkeloze werkdag voor de Brabantse wijkagent Ger. Hij dacht dat hij gisteren twee inbrekers in een lood zag lopen. Bleek uiteindelijk om twee mensen te gaan die uilen aan het spotten waren. Later op de avond moest hij ook nog naar een melding over een illegaal feestje. Dat bleek ook iets anders te zitten. was een geluidstechnicus in opleiding die in zijn uppie de speakers eens flink uitprobeerde. Vanaf volgende week woensdag kunnen jongeren tot 27 hun hockeystick of voetbaloutfit weer uit de kast trekken. Dan mogen ze weer met hun team sporten. Goed nieuws natuurlijk, behalve als je 28 bent, zoals Steve, die als enige niet mee mag trainen met zijn team. Ja, klopt. Iedereen, uh, wat je zegt, is onder de 27. En eh, ik ben als enige 28, dus eh, zo zometeen gaat er weer getraind worden. En dan staan er 16 jongens op het veld. En als ik het volgens de regels doe, dan zit ik thuis. Het weer nog. De dag begint met veel zon. Vanmiddag trekt het dicht. In het zuiden kan zelfs een spatje regen vallen. Het wordt een gaat op 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De drukte in de regio is wat afgenomen. Er staat nog wel file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Verder is het nog druk vanuit Zandvoort op de N201 Zandvoort-Hoofddorp. Vanaf Zandvoort tot de aansluiting met de N208 is de vertraging 20 minuten.